Jong Oekraïne won met 3-1. Dinsdag is de return in Kiev. Als de achterstand dan niet wordt goedgemaakt, mist het elftal volgend jaar het WK of het EK in Denemarken. Het weer, vannacht is het helder en droog. Morgen opnieuw een zonnige najaarsdag.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 Jantje Beton is op zoek naar mensen die het belangrijk en fijn vinden dat kinderen weer lekker met elkaar buiten kunnen spelen. Op straat of bij een jeugdorganisatie. Want van alles wat er in de collectebus komt, gaat de helft naar een plaatselijke jeugdorganisatie en de andere helft naar Jantje Beton.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 it up. open up wicked humanity's mad position, aka man. Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat low for Armageddon. I'm nifty, the fans, part 350. I'm nimble, I think I changed my name to a symbol.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 Er wordt onder meer een grote militaire parade gehouden in de hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea heeft voor de viering westerse journalisten toegelaten en dat is zeer uitzonderlijk. NOS-correspondent Wouter Zwart deed gisteren als eerste buitenlandse journalist via een satellietverbinding verslag vanuit het Stalinistische land. Noord-Korea houdt de grenzen normaal gesproken dicht voor journalisten. De toekomstige leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, woonde gisteren een zang- en dansbijeenkomst in een stadion bij. Hij is de zoon van de huidige leider, Kim Jong-il, en werd vorige week op het partijcongres gepresenteerd als opvolger van zijn vader. De 33 Chileense mijnwerkers die vastzitten onder de grond kunnen waarschijnlijk woensdag naar boven worden gehaald. Dat heeft de Chileense minister van Mijnbouw gezegd. Een deel van de wanden van de reddingsschacht moet eerst nog worden versterkt. Daarna worden de mijnwerkers één voor één met een ijzeren kooi door de schacht naar boven gehesen. Dat zou elke keer ongeveer een uur duren. De mijnwerkers zitten al sinds 5 augustus vast op bijna 700 meter diepte. Er zijn honderden journalisten naar de mijn gekomen om de reddingsoperatie te verslaan. Ook staan er al veel familieleden van de mijnwerkers op een geïmproviseerde camping. Mercedes-Benz roept in Amerika 85.000 auto's terug vanwege mogelijke problemen met de stuurbekrachtiging. Als die zich voordoen kunnen automobilisten de controle over hun voertuig verliezen, zegt het bedrijf. De problemen kunnen zich voordoen bij Mercedes-modellen van de C- en de E-klasse. Het is niet duidelijk of er in Amerika ongelukken zijn gebeurd door de problemen met de stuurbekrachtiging.